van 2 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij een brand in een schroothandel in Kampen is blauwzuurgas vrijgekomen. Dat is een zeer giftige, reukloze stof die tot gezondheidsproblemen kan leiden. Hoeveel gas is vrijgekomen is nog onduidelijk. Bij de brand komt veel rook vrij. Een dikke rookpluim trekt over Kampen. Bewoners is geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Duurt waarschijnlijk nog uren voordat de brand is geblust. Brandende schroot moet eerst uit elkaar worden getrokken. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe Europese Commissie. De ploeg onder leiding van voorzitter Juncker en met oud-minister Timmermans kreeg bij de stemming een ruime meerderheid. Timmermans wordt als eerste vicevoorzitter verantwoordelijk voor betere regelgeving. Vanochtend werd duidelijk dat hij ook duurzame ontwikkeling in zijn takenpakket krijgt. Op het vliegveld van Frankfurt zijn drie Amerikaanse meisjes opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest om naar Syrië te reizen... om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Het zijn twee zusjes van 15 en 17 en een vriendinnetje van 16. De zusjes komen oorspronkelijk uit Somalië, hun vriendinnetje uit Soudaan. De FBI heeft de meisjes tegengehouden in Frankfurt en hen teruggestuurd naar huis. De drie zeiden dat ze in Duitsland familie wilden bezoeken. In Den Haag is een ruzie tussen twee automobilisten vanmorgen uit de hand gelopen. De een bedreigde de ander met een ijzeren staaf waarop de ander een vuurwapen trok en op hem schoot. Daarna reden ze achter elkaar aan. In de buurt van station Moerwijk botsten ze tegen elkaar aan. Daarbij werden ook andere auto's geraakt. De ene bestuurder wist te vluchten, de ander raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Bij de aanrijding in Den Haag raakte nog iemand gewond. Het weer aan zee staat een krachtige tot harde noordwestenwind met soms forse windvlagen. In het binnenland is de wind westelijk kracht 3 of 4. Vanmiddag minder buien en minder wind en af en toe breekt de zon door. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen veel bewolking, wat lichte regen en dan wordt het 14 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 3 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk tussen twee vrachtwagens.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 I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just something good comes with the bad.